Levi van Eck met het NOS-journaal. Ongeveer 50 asielzoekers uit Ter Apel worden vannacht opgevangen in een sporthal in Gieten. De gemeente A en Hunze zegt dat de hal met spoed wordt klaargemaakt. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol en de asielzoekers zouden vannacht anders op het gras moeten slapen. Morgenochtend wordt de groep teruggebracht naar Ter Apel. De gemeente A en Hunze is de vierde gemeente die opvang voor vannacht nacht aanbiedt... dat er geen plek meer is in Ter Apel. In Congo zijn de eerste vaccinaties tegen Mpox toegediend aan ziekenhuismedewerkers. In het ziekenhuis was een grote ceremonie om de start van de vaccinatiecampagne te vieren. De vaccins moeten verdere verspreiding van Mpox tegengaan. Vanuit Congo verspreidde het virus zich dit jaar naar 13 andere Afrikaanse landen. Deze zomer verklaarde de WHO de uitbraak tot een internationale noodsituatie. Verschillende landen doneren vaccins aan Congo... Nederland doneert er ruim 13.000... nadat de Tweede Kamer minister Agema daartoe had opgeroepen. In verschillende Europese hoofdsteden zijn demonstraties voor een staakt het vuren in Gaza. Ook in Amsterdam is gedemonstreerd. Pro-Palestijnse en andere organisaties denken dat 5000 mensen op de Dam bijeen zijn gekomen. De protesten zijn twee dagen voor 7 oktober, de dag van de terreuraanslag door Hamas en het begin van de Gaza-oorlog. Ook voor de komende dagen staan demonstraties gepland. Vanuit Libanon is het tweede vliegtuig vertrokken met gestrande Nederlanders. Het militaire vliegtuig wordt tegen 9 uur vanavond verwacht in Eindhoven. Hoeveel mensen er aan boord zijn is niet bekend. De situatie in Libanon wordt steeds gevaarlijker door de Israëlische aanvallen. Gisteren kwam een eerste vlucht terug uit Beirut. Het weer vanavond is het helder en blijft het droog. Vannacht van, trekt vanuit het zuidwesten wat bewolking over... en daalt de temperatuur naar 5 tot 7 graden. Morgen zon en wat wolken, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. to mess this up, cause we all came in to party tonight. party, now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Stand up, we're having a going all the way. Oh, that's cool with me, girl. Come chill with me. the party dawn. We'll grab our coats and make our way up to the dawn. Slow jams, you want them back to mine for sure. We'll have an after after.